Vond. ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het OM eist lange celstraffen voor de Vlaardingse pleegouders. 11 jaar cel en tbs. Dat is de eis waar het Openbaar Ministerie vanmiddag mee kwam... in de zaak over het meisje van 10 uit Vlaardingen... dat vorig jaar mei met botbreuken, littekens en hersenletsel in het ziekenhuis belandde. Verslaggever Milo Hornstra luisterde mee. Het Openbaar Ministerie noemt het een unieke zaak in zijn gruwelijkheid. Het meisje is opgesloten in een kooi, ze is vastgezet aan een ketting... en ook zou ze zwaar zijn mishandeld door de pleeghouders. Zij ontkennen daarin eigenlijk bijna alles... maar er zijn heel veel appjes verstuurd tussen die twee. En dus vindt het OM dat ze elf jaar de cel in moeten. En ook moeten ze worden behandeld met TBS... zodat zoiets verschrikkelijks als dit nooit meer kan gebeuren. Naast het meisje van tien worden de pleegouders ook verdacht... van het mishandelen van drie andere kinderen. Verkenner Wouter Koolmees kan weekend gaan vieren. Hij had de afgelopen dagen gesprekken met alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer... over wie er met wie in een kabinet wil. En Koolmees is hoopvol. Nou, voor mij zijn alle opties nog open. Eh, ik ga heel goed nadenken dit weekend over wat er allemaal tegen mij gezegd is de afgelopen dagen. Ik denk ook dat ik maandag nog wat mensen ga uitnodigen voor een, voor een eh, tweede of een derde gesprek. En dan, dan moet ik langzaam een advies gaan maken, want dat moet dinsdag klaar zijn. En donderdag debatteert de Tweede Kamer er dan over. en als je nog een leestip zoekt voor dit weekend... dan misschien is het boek Reed van lul tot anus wel iets voor jou. Het is geschreven door Paul. Hij heeft een fascinatie voor viezige plaatsnamen. Voor zijn boek maakte hij een vieze plaatsen roadtrip... door Nederland, België en Frankrijk. Nu zijn we vanuit Amsterdam zijn we gereden naar Beffen, bij Namen naar Le Lange in Luxemburg, naar Balzac in Zuid-Frankrijk en terug naar Poussy. Van Poussy naar Anus, van Anus naar Kloten eh, van Kloten naar Beffendorf, van Beffendorf naar Darmstad en van Darmstad naar Fuckinghausen in Zouwerland. En toen waren we klaar. Ja, maar het boek is niet echt alleen maar onderbroeken lol. Hij vertelt in dat boek namelijk ook over de geschiedenis van al die plaatsnamen en geeft de inwoners een gezicht. Het weer vanavond helder. Vannacht is er kans op mist. Morgen begint grijs en in de middag komt er meer zon bij. Het wordt dan maximaal 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Niet al te veel bijzonderheden in Noord-Holland tijdens de avondspits. Dat betekent vooral veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Breeslanddijk en Hoever bijna een kwartier vertraging. En de N235 valt op permanent richting Amsterdam.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 Ze worden verdacht van zware mishandeling en vrijheidsberoving van het zogenoemde pleegmeisje... en de mishandeling van drie andere kinderen. De VVD wil niet in gesprek met GroenLinks-PVDA over de vorming van een nieuw kabinet. Dat heeft VVD-leider Jessogus vanmiddag herhaald in een gesprek met verkenner Koolmees. Ook voor de verkiezingen zei Jessogus al GroenLinks-PVDA uit te sluiten. De Partij voor de Dieren houdt in de Eerste Kamer nog maar één zetel over. Door een conflict zijn twee senatoren vertrokken. De partij is verdeeld over de nieuwe koers van de partij...